Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op de EU-top in Brussel hebben 25 lidstaten een akkoord ondertekend met strengere begrotingsregels. De afspraken moeten een nieuwe schuldencrisis voorkomen. Groot-Brittannië en Tsjechië tekenden het verdrag niet. Komende zomer wordt het van kracht. Dan wordt er ook het permanente noodfonds voor eurolanden actief. De regeringsleiders werden het ook eens over de bestrijding van de werkloosheid. Groot-Brittannië doet een beroep op Rusland om vandaag in te stemmen met de VN-resolutie tegen Syrië. Rusland ziet niets in die resolutie, waarin president Assad wordt opgeroepen om de macht over te dragen. Volgens de Russen is Assad bereid om met de Syrische oppositie te praten. De Britse premier Cameron vindt dat Rusland zijn verantwoordelijkheid ontloopt. Een afvaardiging van het Indonesische leger komt naar Nederland om de 100 Leopard-tanks te bekijken die Defensie heeft wegbezuinigd. Indonesië heeft interesse, maar wil eerst kijken of de tanks geschikt zijn voor de vele bossen in het land. Critici zeggen dat het Indonesische leger vanwege de eilanden meer heeft aan schepen en vliegtuigen. In Senegal zijn zeker twee doden gevallen bij betogingen tegen de regering. De Senegalezen protesteerden tegen het besluit van het Hof dat de hoogbejaarde president Wade volgende maand mag meedoen aan de verkiezingen. Wade wil een derde termijn, wat volgens de huidige wetgeving eigenlijk niet mag. De laatste dagen zijn de spanningen in Senegal sterk opgelopen. De voetbalbond van Zimbabwe heeft 67 spelers geschorst voor het nationale elftal. De maatregel volgt op bekentenissen van voetballers dat ze geld hebben aangenomen van een goksyndicaat uit Singapore. Het Zimbabweanse elftal zou tussen 2007 en 2009 bewust een aantal vriendschappelijke wedstrijden hebben verloren. Het weer, bijna overal droog en alleen in het zuiden bewolking. Het vriest in het hele land. Het KNMI waarschuwt dan ook dat het lokaal glad kan zijn. Overdag zon bij een middagtemperatuur rond het vriespunt. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A28 tussen Assen en Hogeveen. Tot zover de verkeersziening.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 sign society's giving me everything will be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around here.